Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij gevechten in het zuiden van Jemen zijn zeker 23 doden gevallen. Volgens een woordvoerder van het leger probeerden moslimstrijders een dorpje te bestormen in de buurt van de stad Jaar. Dorpsbewoners en militairen volgden terug. Zeker 20 moslimstrijders kwamen om en ook onder de lokale bevolking zouden doden zijn gevallen. Vliegtuigen van het leger bombardeerden verder een busje waarvan werd aangenomen dat het van de militanten was. Bij die actie kwamen drie moslimstrijders om. Het leger van Jemen probeert steden in het zuiden terug te veroveren op opstandelingen. Militanten van de beweging Ansar al-Sharia veroverden die plaatsen afgelopen jaar tijdens de opstand tegen toenmalig president Saleh. Minister Spies is al weken in het bezit van een lang verwacht advies van de Raad van State over de weigerambtenaren. Dat melden bronnen aan de NOS. Tot nu toe mogen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand op basis van gewetensbezwaren weigeren homo's en lesbiennes te trouwen. Eind vorig jaar besloot de Tweede Kamer hier een einde aan te maken en vroeg de Raad van State om advies. Spies heeft dat advies al een paar weken, maar ze heeft het nog niet naar de Kamer gestuurd. En dat is wel nodig om de kwestie te kunnen behandelen. De Belangenorganisatie voor homoseksuele COC zegt dat Spies bewust een vertragingstactiek toepast. Voormalig Fleetwood Mac-gitarist Bob Welch is overleden. Hij werd thuis in Nashville gevonden met een schotwond in zijn borst. Volgens de politie heeft hij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Welch speelde van 1971 tot en met 1974 in Fleetwood Mac. In die periode transformeerde de band van een bluesformatie naar de popgroep die later in de jaren 70 succes zou boeken met platen als Fleetwood Mac en Rumors. Welch had na zijn vertrek uit Fleetwood Mac enkele solo-hits in Amerika, waaronder Sentimental Lady in 1977. Bob Welch was 66. Het weer, vannacht trekken de buien weg. Het wordt een graad of 13. Morgen eerst zon, maar later buien.